Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël, Saudi-Arabië en Kuwait melden dat ze ook vannacht weer Iraanse projectielen hebben neergehaald. En ook in Jordanië en Bahrein ging het luchtalarm af. De roep om een einde aan de oorlog groeit dan ook bij de golfstaten, zegt correspondent David Poort. Natuurlijk is dat heel vervelend voor de, deze landen hier in de golf. Er wordt geschreeuwd om een diplomatieke oplossing. En ja, Qatar heeft gisteren nogmaals dus eh, herhaald van jongens, de enige manier om dit te stoppen is weer om te gaan praten. Maar Iran en de VS willen daar nog niets van weten. Het Internationaal Energieagentschap heeft voorgesteld om een grote hoeveelheid oliereserves vrij te geven, meldt de Wall Street Journal. Het agentschap hoopt daarmee de olieprijs wat omlaag te brengen, die is scherp gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Steeds meer gemeenten weigeren daklozen een opvangplek te geven. Onderzoeksplatform Investico zocht dat uit samen met de Groene Amsterdammer en Trouw. Ruim 120 mensen namen het afgelopen jaar een sociaal advocaat in de arm... om via de rechter toch een plek te eisen. En die advocaten zien schrijnende situaties. Zo heb ik bijvoorbeeld een cliënt gehad die tussen zes verschillende adressen zwierf... iedere dag eh, met haar kinderen en een cliënt gehad eh, die bijvoorbeeld in een schuur bij iemand eh, sliep. Hele onveilige situaties, maar dan wordt er toch geen eh, opvang geboden. Van de zaken die voor de rechter kwamen kregen in 41% van de gevallen iemand alsnog tijdelijk opvang... of moest de zaak opnieuw bekeken worden. Er zijn veel nepaccounts op sociale media die mensen proberen te beïnvloeden... bij hun stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week... zegt organisatie Post X Society, die zich opwerpt als waakhond van de democratie... De nepaccounts zouden vaak worden beheerd vanuit West-Afrikaanse landen... en met betrokkenheid van Rusland en China. Het weer, er trekt regen over het land en er staat een stevige zuidwestenwind.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 Het Internationaal Energieagentschap heeft voorgesteld om een grote hoeveelheid oliereserves vrij te geven, meldt de Wall Street Journal. Het agentschap hoopt daarmee de olieprijs wat omlaag te brengen. Die is scherp gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En bij een woningbrand in Millingen aan de Rijn is vannacht een vrouw van 94 om het leven gekomen. De Gelderse brandweer wist met hulp van collega's uit Duitsland de brand onder controle te krijgen. Maar de bewoonster van het huis was toen al niet meer te redden. Het weer, trekt regen over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind.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 But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up, so you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now truth being only you and the fall of we need. It's everything he wants, so girl, open up your eyes and see with me. Girl, I know it, and I'm on it. Yes, I know. Cause it he loves you win won't give you up.